Mariette Krol met het NOS Journaal. De familie van de gewonde Nederlandse profvoetballer Donny van Iperen... wil hem graag naar Nederland halen... maar heeft nog geen ziekenhuis gevonden dat hem wil opnemen. De oudspeler van Telstar en Go Ahead Eagles... staat onder contract bij de Moldavische club FC Timbru... en raakte zaterdag buiten bewustzijn... door een botsing met de doelman van de tegenstander... Van Iperen werd behandeld op het veld en daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Daar leek het beter met hem te gaan. Maar de 27-jarige verdediger ligt nu weer in coma. Opname in Nederland lijkt niet te lukken... omdat Van Iperen geen Nederlandse zorgverzekering heeft. De Highland Games in Geldrop, waarbij afgelopen zondag een passant dodelijk werd geraakt, had geen vergunning. Bij de gemeente is geen specifieke aanvraag gedaan. En het landgoed waar de games werden gehouden heeft geen permanente evenementenvergunning. Een 65-jarige man in een bloementuin naast het evenement... werd geraakt door een weggeslingerde hamer. Een deelnemer aan de Games was volgens getuigen tijdens zijn worp uit balans geraakt... waardoor de hamer afzwaaide. De gemeente Geldrop laat de gang van zaken door een externe partij onderzoeken. En in Frankrijk is een nachtelijke reddingspoging aan de gang... voor de walvis die al dagen in de Seine zwemt. Een team van 80 mensen probeert de beluga met een kraan in een koelwagen te krijgen om hem te vervoeren naar een zoutwaterbassin aan de Franse kust om aan te sterken. De reddingspoging gebeurt s'nachts omdat het witte dier overdag te veel last zou hebben van zon en hitte. Mogelijk is de walvis ziek. Pogingen om hem vis te voeren zijn mislukt, maar hij heeft wel injecties gekregen met vitamine en antibiotica.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 There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.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 yourself kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen alles in training, niks keer, niks splash in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van Villa, Villa, we kennen van Villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Come in umbrella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de love die ze geven gemeend. of als ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Van fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella many zon omhoog Weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, van Matty Move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen padden in trein, niks skin, niks splash in my ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies dus de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Eh, eh.